Ja, zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Funknoot. 1 over 5. Nigel Pelders, bedankt voor de sportinfo en de mooie muziek. De afgelopen twee uur. Dit is tot 7 uur het weekend. Hier is Langstraat FM said, How do you do? It's like a right in my mouth. She looked at me and then she leaned back. And the words she said gave me a heart attack. She said, Now if you want me and me alone, when the party's over, you can take me home. So we put our jackets on, got up and left, shuffled over to my red Corvette. Put a crack tape in stereo. I looked at her and she was ready to go. She looked around, started to shake. She stood up in the car, then she started to break. She's a party freak that I can't deny. Cause she almost got a kill on Highway 85 she smiles. She ging even een beetje mis hier. <laughs> Twee dwars door elkaar en nog niet eens goed doorgemixt van de hoek. Ga beter je best doen. Tot 7 uur dan in ieder geval. Cashflow was dat. En Party Freak hier bij Langstraat de Wem. Funk Night. En dit is de BB&Q Band. Don't Force It. Nou, je souvenir van Freak. En Weekend zes over vijf hier op de zaterdagavond. Did she make up her mind? Did to So leave to learn a little to concern. song. You sang a different song, and you You. know. Het origineel hoorde je daarvan. Dit is nog een versie uit 1983 ook trouwens. Peter Sterrenburg heeft hem al snoeihard staan. En hemzelf kun je horen om 7 uur hier op deze zender bij Peters Platenparade. Funky. It ain't ain't my me. I say an try to educate myself every day. I could dribble a basketball as good as you. I make two points and stuff it too. But the game I play, and no know straight because of education is my thing. Sing dog, come sing. It ain't no stranger, My brain, my mind. genocide where the rich get richer, the poor surprised. Whenever I'm out there looking for work, Give Me a look as if I'm some jerk. I try to tell the owner that I really need this job. Cause sooner or later my family might starve. He says fill this out, but no matter what you do, don't call us, but we'll call you. And if I get hired, there's a threat of being fired. Bossing me around like a crook at large just to let everybody know who's in charge. Doing nine to five, making minimum wage is not enough money. My pockets stay crisp, and I get the same hell working four to twelve. After getting one job, I'm getting an itch. I'm gonna have to work the graveyard shift. It's so hard for me. Tell me, is it this society? can't give up, I can't get scared. Giving your head above water so hard to bear. I can't give up, I can't get scared. Suicide, do or die, find yourself an alibi hustle on the side. that's all. Heavens to Mercajoy, standing on the corner on the PC board. A streetwise stud, dealing hard drugs, selling points and sets. Musicals and anything money can get. Pinput players, the hookers and the johns, all run around as if they got charm and crazy ways to survive by destroying their lives. Sooner or later you bid farewell. The rest of your life is spent in a cell. Look at you now, you're lost, you're dumbfound. Walking around, your worries got you down. Now you realize after going to jail that the man of the hour, too sweet to be sour, has no clout in this town. You silly goose, you thought you had juice. jam. Things that he said he should have avoided. It's been six months or more since he's been unemployed. The baby crying, needing milk to drink. The father upset, his mind went on the blink. Under the circumstance, oh please give him another chance. Every week when I visit him, he tells me the crimes that happened with it. You can't imagine what I'm going through, living all alone. Me and five little children without a backbone, without a man around. It's just a broken home. It's so hard for me, my life is used It's so hard for me to be used to this society. Flower uit de playlist. The People's Message was dat. Daarna gooi je naar de Homeboys, de Cap Band, Jeffrey Osborne, Lucius Dame en de Pretty Vane, Quan Heights de Circle City Band en Mantra hier bij The Funky. Wel langs gaat de Funky, souvenir nu van Chaka Khan. I Feel For You, 84. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, let me rock it, let me rock Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan.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 I wanna rock you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. You wanna scream, you baby, wanna scream, you baby, wanna scream. I feel, I feel. Let me rock you to the feel for you. Think I love you. I feel, I feel, think, think, think, I feel for you. I feel, I feel, I feel. I think I love you. Let me rock it, rock it. Prince en Mary Mel. Je zou hem maar op de koffie krijgen. Nou ja, als je Prince op de koffie krijgt, dat is natuurlijk helemaal uh, bijzonder. Merkwaardig, zeg maar. Langs dat hem. Funk Night. Het was een souvenir van Chaka Khan. Dus en I Feel For You. Komt uit 1984. dit is de Homeboys Band. Apartment B. Dan hoor de Band. Shake a leg. Het is half zes precies hier bij Langs dat hem. Funky. Een bekantje van Paradise 1983. Dat was de Gap Band. 7 over half 6. Langs de rem Funk Night tot 7 uur vanavond. En dit is Jeffrey Osborne. Don't call me a liar. You can be serious. Now you lose Lucius Dan met a pretty vein. Reported I saw a thing from outer space they wouldn't believe. They said you're crazy, yeah, you're kidding me. Whoa. Oh, Of my mind to see what they could find. They led me to think that they were gonna colonize. I told them a lie, don't even try. Living on earth, cause you will surely die. They wouldn't believe. They said, You're crazy, are you kidding me? Oh. vision, or oh, it's an optical illusion. Believe in my friends, they laughed at me when I told them of the peculiar happenings they wouldn't believe. They said you're crazy, are you kidding me? Whoa, oh, I know you. Pretty Vain. More Than You Can Handle. Je hoorde de zeer zeldzame You Got dub version daarvan. En dit komt uit de playlist. Crown Nights Affair. Your love makes me hot. Hier bij Langstraat hem Funky. You got me hypnotized. When I look in your eyes, you know just how to make my nature rise. Honey, I never felt like this before. You can bet all you got that I'm gonna be coming back for more. Ah, when you love me with that thing you got, the way that you give that loving keeps my body high. I'm on fire. It's just the way that you. I know this is a real life love affair. Darling, I just can't get enough. No matter what it takes, till my fever breaks, I gotta have your love. You've got the love that makes my spark a flame. Feels alright, I can't help screaming out your name. It's just the way that you love me. burning. Circle City Band hier bij de Funky Party Lights. We zijn er tot 7 uur met de beste funk, disco en soul. Dadelijk in de tweede uur draaien we onder andere Slave, George, Clinton, The Wootens, Jenny Burton, BT Express, Cecile Parker, Chocolate Milk, Luck, Janet Kay, The Jets, Controllers, Rick James en een nieuwe, nieuwe maxi van die Owl. De Do heet dat nummer. 7 voor 6 precies. Circle City Band, zoals gezegd. Get was dat. Hier bij De Funky. Souvenir nu van Manswa. Boogie. Just to Boogie. Souvenir 81. Geen idee of we nieuws krijgen, want eh, de computer is een klein beetje van slag. Maar we zijn in ieder geval weer na de klok van 6 uur. en langs zaten we in Funk Night, deel 2. girls say that I can outdance the world, but I feel the need to express myself a little more. Cause the dances are constantly changing, and to stay hip, I rearrange things. So I'll always be the baddest thing out on the floor. You know what I'm talking about? I always have to prove myself. That's why I take pride in myself. I got a big head, so I know I never find a head. Woo! Say, oh, ah, and I like to rock myself. Some would tell me, but I know it takes more than a day. Experience is not to rush things if you want to do a good job. And when I dance, I know just how to shake it, but I don't mean to make it look hot. Yeah. If you think you can beat me, I'm ready to meet my match. seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? 2019 zat vol veranderingen. Zo werd ik eigen baas. En leerde ik koffie maken als een baas. Ik tekende mijn eerste contract. En wij onze hypotheekakte. En voor ons veranderde helemaal niks. Of er nou veel, weinig of niets veranderde... voor iedereen hebben we de aangifte zo volledig mogelijk ingevuld. Controleer, vul aan wat wij nog niet kunnen weten... en stuur in voor 1 mei op belastingdienst.nl slash aangifte. Ah, oeh, dat was kort. Ja, het nieuws even overgeslagen. Er ging iets mis met de computer, maar ach, over een uurtje... dan is hier weer het coronanieuws, zeg maar. Kennen wij eigenlijk wel, hè? Uh, Dit is Slave, Don't Waste My Time. things I do. You cut all your games, cause I know your name. We can skip, dip, and slide, but don't waste my time. all your games. Cause I know your name. I'm the best man for you. It's cause of things I do. I got things to do. I want you to try to understand. It doesn't work for me. I wouldn't stop playing. I got work to do. I'm a busy man. I kind of figured that uh, I'm the best man for you. Cause the things I do, you cut all your games. Cause I know your name. We can skip, dip, and slide. But don't waste my time. You're the one that I need. On my knees, begging, please. Don't try to waste my time. Cause this is where you walk the line. You cut all your games. Cause I know your name. I'm the best man for you. Cause the things I do. You don't waste my time. I want you to listen to me, girl. Baby, baby, don't you waste my, baby, baby, don't you waste my time. Oh, oh, oh, ZFM Funk Night. 12 <laughs> over 6. We zijn tot 7 uur met de Funky. En hier zijn de Town Express Souvenir uit 1985. Regelmatig gedraaid hier bij dit programma. Bij langs hadden we Funky. Dan kon je nog Chocolate Milk, Luck, Janet K, The Jets, The Consolers, Rick James met een souvenir 1980, Big Time heet het nummer. En een nieuwe maxi van die Owl, The Do heet dat. Daar besluiten we het programma mee. En dit is Cecil Parker, Get Up and Shake It. and I know you're gonna like it. If you go uptown or go downtown in your limo, you hitchhike. die eh, uit New Orleans komt, Louisiana, en is geformeerd in 1974. Take It Off uit de playlist was dat. En dit, dit is een souvenir. Luck on the one. Nou je Janet Kay en een dubmix van Eternal Grateful. Die overigens unreleased is. ZFM Funky Curiosity. En dan hoor je de controllers en Giving Up On Love. 12 over half 7, precies. uit eh, Detroit, eh, Detroit komen. Ik ben er niet helemaal eh, zeker van. Detroit, Michigan in ieder geval. Even vooruitblikken naar aanstaande woensdag 14 april. Nou, dat is niet iets wat ik ga doen, maar wel Guy de Pre. Voormalig presentator van Funky Town. Een funkprogramma uit de jaren 80 van Radio 2. De Belgische Radio 2, BRT2 destijds nog. En nu is het op diezelfde zender VRT Radio 2 te horen. Aanstaande woensdag dus. Ik denk om 8 uur s'avonds. Op woensdag 14 april dus. Aanstaande woensdag Funky Town dus. Nog één keer op de VRT in de Eter, waar die vroeger ook zat. Geweldig trouwens. hier nu van Rick James. Misschien eh, gaat Guy deze ook wel draaien. Ik hoop van wel. Wie weet, altijd een verrassing, man. Big time. Souvenir dus. 1980. Het laat die wel liefst 12 minuten duurt. on the stage where bright lights shine on me. At Carnegie. I polished up my act. Knew the crowd could see I had the knack. And that's a fact. Glamour and fame was much more than a crazy game I had to play. And now I got my wish. I don't know if I can handle it. But I think I'm gonna win. I'm in the big time, big time. success is all mine, all mine. Big time, big time. Gonna have the best of times. following the steps of the best of Broadway East and West. I pass the test. It's all too much with the interviews, reviews, and such. I'm very touched, and it blows my mind. All the autographs I have to sign. When there's so little time, I'm in the was born. Mm-hmm. zo ongeveer. Maar ja, daar hebben we jammer genoeg geen tijd voor. Want we hebben nog een nieuwe plaat voor je klaarstaan. Dit is Die Owl en De Doe. Drie voor zeven dadelijk hoor je nog Peter Sterrenburg. Tussen 7 en 11 hier bij Langstraat. Geniet met hem en vergeet niet aanstaande woensdag naar VRT Radio 2, de Belgische Radio 2, te luisteren. Naar Funky Town. Ik denk dat het gewoon om 8 uur s'avonds begint en tot, 10 uur duurt, net als vroeger. Ja, vroeger duurde het zelfs uh, tussen uh, zelfs 3,5 uur. Was het tussen 8 en half 12 of zoiets. Dus dat was altijd een heel groot feest daar in de jaren 80. Allemaal met dit soort muziek. Dus ook aanstaande woensdag. Zoals gezegd, de nieuwe maxi van die Wow, mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113.